Dat gebeurde in een plaats in de staat Washington, niet ver van Seattle. De agenten waren op hun laptops aan het werk voordat ze aan hun dienst zouden beginnen. Op dat moment kwam er een shovel geklede zwarte man binnen die het vuur op hen opende. Hij liet andere bezoekers ongemoeid en ging er zonder buit vandoor. De politie gaat er daarom vanuit dat het een gerichte aanslag was. Er is een grote zoekactie op touw gezet en 10.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de man. Aanvankelijk was er sprake van twee schutters, nu gaat de politie ervan uit dat het er één was. Uruguay heeft de komende jaren een voormalig guerrilla-leider als president. José Mujica haalde bij de verkiezingen iets meer dan de helft van de stemmen. Zijn tegenstander, de conservatief Luis Alberto Lacalle, zou volgens prognoses blijven steken op zo'n 45 procent. Lacalle heeft zijn verlies toegegeven. Mujica pleegde in de jaren 60 bankovervallen en ontvoeringen. Tijdens de dictatuur in de jaren 70 en 80 in Uruguay zat hij in de gevangenis. Hij volgt nu de populaire president Vasquez op. Hun centrumlinkse coalitie behaalde een maand geleden alle meerderheid in beide kamers van het Uruguayaanse parlement. In Gelderland zijn op twee plaatsen mensen betrapt op het illegaal slachten van schapen voor het offerfeest. Op een boerderij in Vuren vond de inspectie twee auto's met daarin 16 karkassen van illegaal geslachte schapen. Drie mensen kregen een proces verbaal. In Culemborg had iemand een levend en een dood schaap in zijn schuur verborgen. De komende dag is de laatste dag van het islamitische offerfeest.